Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Italiaanse zijn al bezuinigingsmaatregelen. Het pakket moet nu nog worden goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden. Dat behandelt de plannen morgenmiddag. Als ook het Huis instemt, stapt premier Berlusconi op. Het lijkt erop dat voormalig eurocommissaris Monti zijn opvolger wordt. Italië moet flink bezuinigen om niet in dezelfde positie te belanden als Griekenland. De Noorse minister van Justitie en Politie treedt af vanwege fouten die zijn gemaakt onder aanslagen van Anders Breivik in juli. Minister Storberg voelt zich verantwoordelijk voor de manier waarop de hulpdiensten op het bloedbad in Oslo en op het eiland Utøya hebben gereageerd. Bij de actie van Breivik kwamen 77 mensen om. Gisteren kwamen nieuwe fouten aan het licht. Zo is Breivik zeven minuten later gearresteerd dan tot nu toe werd gerecht. En ook is een lange rij ambulances tegengehouden, maar niemand lijkt te weten door wie. Juweliers in Rotterdam kunnen vanaf vandaag sensoren op hun sieraden plakken, zodat die na een overval makkelijker kunnen worden opgespoord. Volgens de gemeente is Rotterdam de eerste stad in Nederland waar dit systeem wordt toegepast. Het ministerie van Veiligheid betaalt de investeringskosten voor de juweliers en het eerste jaar van het abonnement. Een tbs-kliniek in Venray moet een schadevergoeding betalen aan een werknemer die arbeidsongeschikt raakte nadat een tbs'er hem had mishandeld. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. De instelling heeft volgens de Raad niet kunnen aantonen dat er genoeg veiligheidsmaatregelen waren getroffen. De tbs'er sloeg de werknemer op zijn hoofd. Volgens de kantonrechter en het hof is de instelling niet aansprakelijk, maar volgens de Hoge Raad is de kliniek dat wel. Het weer, steeds meer zon, het is 7 graden in het noorden tot een graad of 12 in het zuiden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen meer bewolking, maar het blijft droog en het wordt dan gemiddeld 11 graden. Dit was het NOS Show. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad alleen files bij Utrecht op de A28.